Iedereen heeft er zijn handen vol aan, zegt deze brandweercommandant. Er is afgesproken dat wij om de twee uur gaan samenzitten met de organisatie om een technische evaluatie te maken van de werkzaamheden. momenteel is de organisatie bezig met het veiligstellen van de restanten van het podium. Op bepaalde plaatsen is die onstabiel. En daar moeten we zeker zorgen dat die problematiek weggeëpt is. Tegen dat er mogelijke heropening van de site is daar. Ja, de camping van Tomorrowland gaat vandaag wel gewoon open. Het is nog niet bekend hoe de brand op het hoofdpodium kon ontstaan. Bij een brand in een winkelcentrum in Irak zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De brand woedde niet ver van de hoofdstad Bagdad in Al-Qud. Nog niet alle lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Zeker elf mensen worden nog vermist. Een automobilist is in Beringen in Limburg vastkomen te zitten in een sinkhole. Het gat in de weg ontstond door een kapotte waterleiding waardoor de bodem wegspoelde. De auto moest uit het gat worden getakeld. En burgemeester Breuls van Nijmegen heeft een gouden plaat te pakken. Denk je misschien, hoe dan? Nou, samen met andere bekende Nijmegenaren bracht hij twee jaar geleden dit nummer uit... dat nu ook weer actueel is. Inmiddels is het lied 100.000 keer gestreamd en dus kreeg de burgemeester een gouden plaat uitgereikt. Het weer ziet er goed uit vandaag met op de meeste plekken volop zon. Alleen in het oosten is het bewolkt, daar kan een spatje regen vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Het gaat bijvoorbeeld om digitale DDoS-aanvallen... bedoeld om de maatschappij te ontwrichten. In een loods in Stroe in Gelderland heeft de politie een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. Twaalf mensen zijn aangehouden. Er werden 320.000 sigaretten en 45.000 kilo tabak in beslag genomen. Wielrenner Kees Bol is afgestapt in de Tour. De 29-jarige Nederlander verschijnt vandaag niet aan de start van de 12e etappe. Hij is ziek, kan daardoor niet meer in actie komen, meldt zijn ploeg Astana. Het weer vooral in het oosten en noordoosten wolkenvelden en soms wat regen.